10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het schandaal met de Schumel-software in auto's van Volkswagen... is wat groter dan tot nu toe gedacht. VW heeft de software in de VS ook ingebouwd in zware dieselauto's... zegt de Amerikaanse Milieudienst. Het gaat om zo'n 10.000 auto's, waaronder de Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne... en grote Audi's zoals de A8 en de A6 Quattro. Volkswagen heeft eerder erkend dat er wereldwijd is gesjoemeld met dieselmotoren met een inhoud van 1,2, 1,6 en 2,0 liter. Het gaat daarbij om 11 miljoen auto's die bij een test schoner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Volkswagen hangt een miljardenboete boven het hoofd. De politie stopt voorlopig met actievoeren en de CAO-onderhandelingen worden hervat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de politievakbonden en minister van der Steur. Wat vakbond ACP betreft beginnen de onderhandelingen zo snel mogelijk. De politiebonden voeren al maanden actie voor een betere CAO. Het kabinet biedt 5% loonsverhoging en een eenmalige toeslag van 500 euro. Maar, zeggen de vakbonden, dat gaat ten koste van de pensioenen. Drie Nederlandse agenten gaan naar Oeganda om mee te zoeken naar een vermiste studenten. De Nederlandse vrouw van 21 verdween vorige week bij een trektocht langs de Nijl. Volgens de lokale politie was ze vooruitgelopen naar de oever en verdween ze daar. De Nijl zit er vol met krokodillen en nijlpaarden. Internetgigant Google wil in 2017 beginnen met het bezorgen van pakjes door onbemande vliegtuigjes, drones. Wanneer precies en in welk land het begint is nog onbekend. Vorig jaar werd al bekend dat Google een pakjesdrone heeft ontworpen voor vrachten van anderhalve kilo. Eerder kondigde concurrent Amazon aan dat het werkt aan postbezorging met een drone. Het weer. Vanavond en vannacht kan overal dichte mist voorkomen, vooral in het noorden. Minima vannacht tussen 3 en 6 graden met mogelijk vorst aan de grond. Overdag in het zuiden zonnig, in het noorden nog een tijdje grijs. Smiddags vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de noordelijke helft van het land en in Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor.